7 uur. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. In de Belgische stad Doornik is een bioscoopcomplex ontruimd... omdat er herhaaldelijk was gedreigd met explosies. De organisatie heeft besloten om een filmfestival dat er werd gehouden af te gelasten. Het bioscoopcomplex wordt bewaakt door de politie. Mogelijk hebben de dreigementen te maken met de documentaire... die vanavond zou worden vertoond over mensenrechten schendingen in Ethiopië. In België geldt een verhoogd niveau voor terreurdreiging sinds de politieactie tegen jihadisten in Verviers eind vorige week. Vakbond CNV legt zich niet neer bij het salarisoffer dat VND maandag voor zijn personeel aankondigde. De bond raadt zich op stappen tegen de warenhuisketen. Volgens CNV-dienstenbond moet erbij niet worden gedacht aan een staking, maar meer aan een gang naar de rechter. Vandaag hadden de bonden een gesprek met de directie van VND. Ondanks de storm van protest en kritiek is hij niet van plan om maar iets van de ingrijpende maatregelen voor haar personeel terug te nemen, zegt het CNV. President Obama zal de Israëlische premier Netanyahu niet ontvangen als die in maart een bezoek brengt aan de Verenigde Staten. Het Witte Huis heeft daarvoor ook een duidelijke verklaring gegeven. De Amerikaanse president ontvangt geen buitenlandse politici die op zeer korte termijn kandidaat zijn bij belangrijke verkiezingen. In Israël zijn op 17 maart parlementsverkiezingen. Staatssecretaris Van Rijn gaat kijken of de eigen bijdrage in de jeugdzorg ouders belemmert om hulp te zoeken voor hun kinderen. Een groot deel van de oppositie in de Kamer vindt dat die eigen bijdrage in de jeugd GGZ moet worden opgeschort of afgeschaft. In sommige gevallen kan de eigen bijdrage oplopen tot 1500 euro per jaar. Het weer bewolkt en enkele opklaringen, matige noordoostenwind. Komende nacht vriest het licht, mogelijke mistbank. Morgen weer wolken, soms wat zon en een graad of drie. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen knoop het Hoevelaak en afrit Bunschoten 6 kilometer file na een ongeluk met een vrachtwagen.